Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Israël mag de regionale directeur van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch het land uitzetten. Het heeft het Hoge Rechtshof daar bepaald. Volgens Israël steunt Omar Shakir een internationale beweging die de staat Israël wil boycotten vanwege de behandeling van de Palestijnen. Na de uitspraak zei Shakir dat Israël erop uit is om het werk van mensenrechtenactivisten aan banden te leggen. Shakir is sinds 2016 directeur van de afdeling van Human Rights Watch in Israël en de Palestijnse gebieden. Verschillende instanties hebben fouten gemaakt bij de uitzettingsprocedure van de Armeense asielkinderen Lili en Howick vorig jaar. schrijft de inspectie in een rapport. De belangrijkste conclusies daaruit lekten vorige maand al uit. Volgens de inspectie hadden de instanties totaal geen regie over de zaak. Uiteindelijk besloot toenmalig staatssecretaris Harbers de kinderen toch een verblijfsvergunning te geven. Het Openbaar Ministerie houdt er rekening mee dat er 75 miljoen euro crimineel geld is witgewassen via Surinaamse banken. De douane nam vorig jaar op Schiphol bijna 20 miljoen euro cash uit Suriname in beslag. Dat was de vijfde zending in korte tijd van de Centrale Bank van Suriname naar een bank in Hongkong. Vandaar vloeide het geld via Duitsland alsnog naar Nederland. Uit onderzoek blijkt dat de euro's in Suriname zijn gestort... en dat daar nauwelijks is gecontroleerd of het om crimineel vermogen ging. Het Europees Hof van Justitie heeft Polen veroordeeld wegens discriminatie. Vrouwelijke aanklagers en rechters moeten in Polen volgens de wet met hun 60 met pensioen, terwijl mannen met 65 jaar pensioen krijgen. Op 19 november volgt een uitspraak over een nieuwe wet, waardoor rechters kunnen worden ontslagen voor verkeerde uitspraken. Het weer bewolkt en regen. Het wordt een graad of 11, dat is het nu al ongeveer. Morgen eerst nog wat regen, later wisselend bewolkt, ook wat zon en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat bij elkaar zo'n 95 kilometer file. De meeste files leven rond de 5 à 10 minuten vertraging op. Meer dan 10 minuten ben je nu kwijt voor de A4 van Den Haag in de richting Amsterdam. Tussen knopende De Hoek en de Nieuwe Meer een kwartier. Richting Den Haag tussen knopende De Hoek en Burgerveen 20 minuten extra reistijd. Op de A7 Zaandam richting Hoorn tussen Purmerend en het Averhoorn 10 minuten. En verder richting de afsluitdijk richting Friesland tussen Wieringerwerf en Brezandijk nog een kwartier vertraging. Op de A9 Amstelveen richting Den Helder Tussen Akersloot en Heilo ook een kwartier oponthoud. En van Alkmaar naar Diemen tussen Bad Hoefdorp en Knopend echt 20 tot 25 minuten. Op de N207 is het langzaam rijden van Hillegom naar Alphen aan de Rijn.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 Even though you know I love it I'm in love with you I ain't tryna say I like it Girl, you know the truth You know that I fucking love it Fuck you right How can I keep doing this? It ain't safe I promised that you'd take my name Told you from day, said that straight to your face Can't be the one if you in second place It's not that way can't get my mind off you After the shit that we've been through I just can't stop fucking with you I just can't stop fucking with you Even though you know I like it You ain't nothing new Even though you know I love it I'm in love with you I ain't tryna say I like it Girl, you know the truth You know that I fucking love it Fucking right since you leave niggas on red, they ain't fucking with you. Ran through the block, went broke, came must stay damn real bitch. Put the pussy on you. Dreaming about cars that scissors with a rock in my wrist, cute face cut quick. Girls gon' hate cause the bitch gon' stay too fresh. Best dress product on my drip. Cause I like it. I just wanna fuck, he all the dress, so please don't buy que se walk that lonely road Ooh, I took whatever devil offered me Because I knew that he would set me free of the day.